Ze waren vermist. Twee dagen geleden kwamen ze niet thuis na een avondje terras. Vermoedelijk zijn ze onderweg naar huis van de weg geraakt, zegt de politie. Hier aan de weg eh, hebben we sporen ontdekt op het fietspad. Eh, daar zijn collega's op afgekomen. En komen hier een struikenpassage tegen die eigenlijk volledig intact eh, lijkt. Collega's eh, gaan toch eh, de richting van het spoor volgen. En eigenlijk liggen achter de passage, wordt een auto aangetroffen. De auto ligt op de kop. Ja, een van de vrouwen is overleden. De ander is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. MBO's, hogescholen en universiteiten gooien komend collegejaar de boel weer helemaal open. Dat maken demissionair premier Rutte en minister Jonge morgen bekend op een persconferentie. Ook hoeven studenten geen anderhalve meter afstand meer te houden. Er komen waarschijnlijk wel andere regels, zoals eenrichtingsverkeer en max 75 studenten in één collegezaal. Kans is groot dat je de komende tijd meer gaat verdienen. Want op veel plekken gaan de lonen omhoog, zegt ABN AMRO. In de horeca bijvoorbeeld. Restauranteigenaren zitten zo te springen om koks en serveersters... dat ze de portemonnee willen trekken. Zo ging het salaris in de bediening van ongeveer 10,50 euro naar meer dan 11 euro. En of de salarissen in de oertijd een beetje te doen waren... dat moet je vragen aan Kerry en Jeroen... want die hebben een vakantiebaantje als oertijdmens... bij het Hunebedmuseum in Drenthe. Wij zijn vandaag uh, ijzertijdmensen. Dus ja. helaas niet Hunebedbouwers, maar die zijn we ook wel vaak genoeg. Eh, ja, dus ze zijn eh, eigenlijk 2500 jaar oud. Ze zitten verkleed bij een hut om te laten zien hoe mensen vroeger leefden. Kerry studeert geschiedenis, dus het bijbaantje is heel toepasselijk. Ik zag op Facebook dat ze mensen zochten. En eh, ja, ik eh, vind het eigenlijk altijd al heel erg leuk om te zien hoe mensen de geschiedenis tot leven brengen. Dus je hebt eigenlijk de hele dag lol met elkaar en met de mensen die langskomen. Carrie en Jeroen vinden het zo leuk dat ze dit na de zomer als weekendbaantje willen blijven doen weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. Af en toe zon. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanmorgen en vanmiddag stonden er files richting het strand en nu staan er files de andere kant op. Zoals op de N201 richting Hoofddorp. Tussen Bentveld en de aansluiting met de N208 heb je een kwartier vertraging. Op de N246 is het druk van Beverwijk naar Westgrafdijk tussen Westzaan en Krommenie. En daar is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Alternative FM. ja, we kennen ze wel een tijdje hoor. De minor Citizen. Want eh, ze hebben tot twee keer toe bewezen meegedaan aan de Rob Agda Award. En ze hebben ook hier nog eh, gespeeld. Ze zal ongetwijfeld nog een keer eh, terugkomen in 3 voor 12 Vloedgolf. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dat zal alleen Joost Troely in de toekomst gaan doen. Want ja, zo eh, is het eenmaal. Eh, er zijn eh, ineens wat, wat links en rechts mutaties geweest. Lijkt wel virussen, maar in dit geval <laughs> zijn het gewoon veranderingen. Ehm, maar goed, Minor Citizens <laughs> laatste single heet Lost. we hebben ook nog even een beetje tijd om nu echt even te kleppen. Want ja, de, we moesten even de planning overhoop gooien. Eerst kwam eh, de stream niet op gang. Eh, dus oh eh, dat was waarom ik, om jij dat we even het uitgestelde introgesprek. Maar dat gaat nu eventjes gebeuren. Maar, ehm, want het is niet de eerste keer dat je hier bent. Zeker niet. Nee. En ik hoop ook niet de laatste. Nee, nee dat, zal, dat zeker ook niet zijn. Maar um, Parijs, daar heb jij de laatste dagen gebleven. Wat heb jij met Parijs? ja, je zag natuurlijk al die tas met I Love Paris en zo. Ja. Nee man, ik ben helemaal gek van Parijs. Het is vooral allemaal eigenlijk. Ja. Eh, die, die, die, die, eh, hoe heet het? Die straatjes. straatjes, het heuvelachtige zo. Ja. Eh, de, de fijne cafés en restaurantjes. De mensen zijn super vriendelijk. Ja. het is, dat gedeelte van Parijs is echt super leuk. En je loopt ook zo de stad in. Dus dat is ook natuurlijk even leuk. En ja, ja ik heb zo'n zo'n hotelletje waar, waar we dan altijd naartoe gaan. En mm. ja, het is gewoon lekker met de Thalys. Je bent er zo. <laughs> Ja, want het is eh, geloof ik 3,5 uur eh, en dan zit je in Parijs. Nee man, 2,5. Hè? Ja, ik ga vanuit... Eh, ik woon natuurlijk in Zoetermeer. Ja, jij gaat vanuit Rotterdam. Ah, jij gaat niet meer vanuit Amsterdam. Ja, dat scheelt natuurlijk... Dat scheelt, 2,5 uur. Ja, dan is het inderdaad 2,5 uur. Ja, het is niks. Niks. Nee. Het is een beetje zoiets als Zandvoort Maastricht vroeger. Ja, dat deed je in drie uur. Dus, en het was niet de city. <laughs> Tegenwoordig is het van Amsterdam ook naar Maastricht 2,5 uur. Dus ja, wat praten we over? Ja. Dus, eh, en dus ook van Rotterdam naar Parijs. Ja, uiteraard. <laughs> Eh, maar goed, eh, Parijs is, brengt dat ook dan iets mee met schrijven van bepaalde songs? ben je dan toch even in je hoofd ook misschien bezig met, met de nieuwe liedjes daar te bedenken in die stad of niet? Even denken. Nee, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Nee, het is echt pure ontspanning. Gewoon, ik, eh, ik ja, hou van, ik ben dan, Ik ben dan meestal met, met mijn vriendin samen of, of met z'n drietjes. Met nog iemand erbij. En dan ben je vooral met elkaar bezig eigenlijk. Eh, ik, ik, ben wel laatst op Bonaire geweest en daar heb ik wel een aantal liedjes geschreven. Dat ah, is wel een eh, ah, goed eiland om te schrijven. Een goede plek. Nou, dat is fijn dat Ferry Maat dat, dat ook weet. Want die woont op Bonaire. Dus, uh, nou, Ferry Maat, de oude radiomaker van de oh. Soul Show. Ja, die woont op Bonaire. Dus, Oké. Nou, die heb je waarschijnlijk nog nooit getroffen. Maar eh, hij woont er wel. Ehm, nog even iets, want jij had net eh, in een van je songs die je net hebt laten horen. Ja, dat was een beeldschoon nummer over, over de haven en het havenlicht en uh, over naar Philadelphia gaan. Mhm. Ja. Ja, deed mij denken aan ik zei het al, Mercy, Liverpool. Ja. Ben je nog niet geweest? Nee, Liverpool. Daar moet ik echt een keer naartoe eigenlijk. Hè? Ja. Het is toch eh, hometown van de Beatles en eh, van eh, ja, nog wat andere bandjes uit die tijd. Ego en de Bunnymen uit de jaren 80 komen ook uit Liverpool. Oh, oké. Ja, dus een, dat is een, is een band die er vandaan komt. En ik geloof ik Flock of Seagulls komt er ook vandaan. Oh, oké. En niet te vergeten Frankie Goes to Hollywood. is ook een, oh. een band uit Liverpool. Huh. Ja, dat, dat, er, er, er, er nog, ja, dat zijn wat minder bekende. Maar de Beatles zijn natuurlijk eh, het meest bekend. Ja, precies. Maar eh, dan, eh, om maar even wat dwarsstraten te noemen. Maar dat zijn het wel bands die daar vandaan komen. Ja. Maar het heeft wel iets. Ik weet niet wat het is. Maar ik ben meerdere malen in Liverpool geweest. Drie keer of vier keer geloof ik. Het lijkt dus- mij een beetje een havenstad. Dat sowieso. Ehm, als je van de Birkenhead kant eh, bijvoorbeeld eh, met, het, eh, met het veer overgaat... dan hoor je aan het eind van, van, van de veertocht hoor je Jerry de Pacemakers. Met, ferry, Precies. the <laughs> mercy. dat, is, <laughs> dat, is, heel leuk. ben je echt toeristisch. En dan kom je op, dat, op dat, dat havenhoofd waar dat iconische gebouw staat. Weet je wel, met die klok erin. Oké. Daar kom je op aan. En eh, dan eh, kan je rechtsaf eh, de, de, de Alberdox in. in daar zit Tate Gallery en nog wat, wat dingetjes. Oh, En daar vlakbij zit ook het Beatle Museum. Dus, dus oh. En de cavern bestaat niet meer, toch? Nee, maar dat, dat, dat, is, daar is wel iets anders voor, voor in de plaats gekomen. Ehm, wat, wat, wat ook wel even te vermelden is... is dat de Beatles niet alleen daar hebben opgetreden. Die hebben ook aan de andere kant van de, van de, van de rivier... Oh van de Mercy. Hebben ze ook eh, een optreden gedaan. En weet je hoe dat, eh, dat plaatje heet? Port Dat is eh, vergelijken als wat wij hier in, in Nederland hebben. Of wat er van over is gebleven. Batendorp. Zoiets. Oké. Dus de werknemers van de zeepfabriek... Die, die hadden daar hun huizen vlak bij de zeepfabriek. Ah. En dat heette Port Sunlight. Want dat klinkt eh, wel treurig. Ja, maar <laughs> ja, Sunlight was namelijk eh, het, eh, het zeepmerk wat verhandeld oh, werd. Oh, en het waren arme mensen. Ja, Port oh, en, de, en, de baas was zeer sociaal En die zegt, ja, mijn werknemers moeten ook ergens goed wonen. En, oh. en, daar hebben ze dan een, een ja, een plaats neergezet. Ik ben er geweest. En daar was ook een ruimte waar muziek werd gespeeld. En Ra Ra, wie heeft daar ook gespeeld? De Beatles. Maar dat wist bijna niemand. Maar dan eh, daar hebben ze wel gespeeld. Dus, eh, Oké. Ja, dan weet je dat ook weer. Dus, een eh, soort uh, plek ja, waarschijnlijk. Ja, precies. Ja. het is een club. Ehm, en dan hebben we het even over muziek in het algemeen. Dan word je weer wat wijzer, Ro. Ja, ik ga het zeker even melden aan, aan MJO, mijn, mijn producer en vriend en Beatles-fanaat. Is, die, is die dat? Die weet alles. Is die dat? Beatles-fanaat? Ja, die weet echt alles over de Beatles. Hmm. Alles weet hij. Eh, hij, is, hij is een Beatle, denk ik soms. <laughs> Ja, een, eh, een, eh, een Beatle in het geheim misschien, denk ja, ik. Ja, dat denk ik wel. Goed, ehm, we gaan zo weer meer van je horen, Ro. Want we, hebben, er nog, we hebben nog wat, wat nummers die we nog even weg gaan moeten, moeten spelen. Bijvoorbeeld deze. Ehm, heb je wel eens van Tenkatenstraat uh, gehoord? Tuurlijk, in Amsterdam. Ja? Zeker. Ja, dat is de naam van de straat. Maar het is ook een naam van een band. Oh nee, dat is, is, eh, Het is eh, van een Engelsman. Eh, want we, we kennen natuurlijk Luc Nijman. Luc Nijman. Ja, die, ja, ken, je, die ken je wel. Maar er, er, zijn nog meer Engelsen die al langere tijd in Amsterdam wonen... en ook de taal Nederlands ook perfect weten te beheersen. Okay. Stephen J. Howard, dat is de man achter de Tenkatenstraat... Hm. die weet daar ook wel raad mee. En dat klinkt dan zo. We live in a beautiful city. zit ook een hele leuke clip eh, bij, eh, bij dit eh, nummer. En ja, dat gaat eigenlijk over het verleden van Amsterdam en hoe het er eigenlijk ook uitzag. Maar dat heb je dan denk ik ook wel een beetje kunnen begrijpen uit de tekst van Stephen J. Howard. Want dat is de man achter de Ten Katenstraat. En dan hebben we het niet over de straat zelf, maar eh, gewoon over de band. Want eh, zo noemt hij de band. En dat eh, is misschien wel heel erg leuk gevonden. Mhm. vind je ook niet, hè, denk ik? ja, ja want zeker. Je, jij kent Amsterdam, denk ik, ook als geen ander. Want, ja, het wil wat zeggen, hè. Ten ja. Katenstraat. En, heb Waar zit het ook alweer eigenlijk? Precies, Zuid, ja. zo'n beetje... Of, of ergens in de buurt... Zit, het zit bij, de, de volgens mij. In de, Kinkerbuurt. Ja, dat dacht ik al. Kinkerbuurt, ja. Kinkerbuurt. Eh, eh, Oud-West. Ja, ja Oud-West. Dat, eh, dat is daar. Uh, had, ik het toch, had ik het toch wel, wel enigszins goed. Ja, ja, de, de goedkoopste markt van, van Amsterdam is de Tenkatenmarkt. Dan moet je altijd even goed zoeken dat je wel die, het juiste fruit eruit pikt. Want anders heb je heb je gewoon uh, verrot fruit, zeg maar. <laughs> ja, uh, eh, het eh, is niet alleen de Albert Kuip, maar ook de Tenkatenstraat. mensen, daar kan je dan ook terecht. Goed, we gaan, we gaan geen fruit verhandelen, want we, gaan, we gaan nog even twee nummers beluisteren. Ehm, we beginnen met Rock Me, maar die staat volgens mij niet op dat album. Jawel, ja, ja, ja, ja, het staat erop, ja. Hm, ben ik even hm. niet goed op Het is het laatste nummer. Je laatste het nummer. laatste nummer niet gehoord. Nee, nou, eh, dan moet ik dat nog alsnog even, even doen. Uh, dus van dat uh, welbekende album, wanneer was die ook weer uitgebracht? Er, 2 juli. 2 juli, dus het is alweer een tijdje onderweg. Als ik het goed heb. Ja. Um, rock me, mensen. When I wake up in the morning I can't get you out of my mind for that longing that you get when all is divine. I decided that I loved you from the first time that we met. There is really none above you, though you were playing hard to get. I wanted to get you oh, all night. Oh, I'm feeling so fine this moment. I wanted to love you and to feel this way. Rock me to the left, rock me to the right, rock me till the night. I feel the morning light is coming through the window pane, and I hold you close as you rock me again. I was so high that I wanted to find this moment I wanted to love you and to feel this way Rock me to the left Rock me to the right Rock me to to the right dan eh, komen we toe aan een wat eh, ouder eh, nummer inmiddels bij... Ja. Bij dit live optreden, <laughs> ja, volgens mij moet je iets... Uh, ben je aan het oprapen? Wat, Ja, dat mij, Oh, oké. <laughs> het is meer zo van... Mocht ik de tekst kwijtraken, dan heb ik hem nog ergens. Ah, oké. Ehm, dit was dus nog het nummer wat je net hebt kunnen beluisteren... nog van het laatste album wat Ro heeft uitgebracht... Eh, van eh, ja. afgelopen maand. Dus, eh, en, en, dit nummer, Hey Hey, staat ook op het album, maar dan in een andere versie. Dus oh. dat is ook leuk, een akoestische versie. misschien wel bijna gelijk als wat jij nu gaat laten horen? Of, nou nee, het is, het is wel met band, zeg maar. Mm. Het is meer, het, mensen omschrijven het een beetje als een Beatle liedje. Dus toch weer die Beatles. Die ja, we, we, net over... Het album is geproduceerd door MJO, die een enorme Beatle-fan is. Dus ja. hij kan er niks aan doen. Het komt gewoon uit zijn vingers. <laughs> Oké. Hier is Hey Hey van hey, Half Height. Hey, hey, hey, hey. If you need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If you send somebody, gonna find your way, make your way back home. Hey, hey. If you need somebody, gonna find your way, ease your way back home. Hey, hey. Do you believe that I'm the one to love again? Do you know that I really could be the very special friend I'd see the sparkle in your eyes as I whisper in your ear Do you realize I don't know how to carry another fear It's when you say, hey, hey, hey, hey. If you need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If you send somebody, gonna find your way, make your way back home, hey, hey. If you need somebody, gonna find your way, ease your way back home, hey, hey. So now I wonder what, what is this all about? Do I really have to worry, or can I just twist and shout, yeah? you feel I can make a chance along this road, yeah. Or do you realize I don't know how to carry a heavy load, yeah. That's when you say hey, hey, hey, hey. If you need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If you send somebody, gonna find your way, make your way back home, hey, hey. If you need somebody, gonna find your way, ease your way back home, hey, hey. Oh, hey, hey, hey, hey. If you need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If you send somebody gonna find your way Make your way back home Hey hey If you need somebody gonna find your way Ease your way Hurry your way Come my way Get your way back home Hey hey Ja, ja. Dat was een Ro half hard, eh, mensen. Dankjewel Jaap, again. Oh. Thanks again. For being a champion. <laughs> He's the champion of all the indie, indie ah, nou, musicians nou, out here. Dank je, Indie bands. Ja. Te veel eer, te veel eer. <laughs> Goed, eh, we gaan weer verder, want we hebben natuurlijk ook nog stevige muziek. Oftewel groente, changing tides and silence. laatste single van eh, Penelope heet eh, Thin Line. En eh, voldoet denk ik weer aan de verwachtingen van de dolgewinnende Penelope fans. Changing Tides met Silence. Die hoorde je ervoor. Dat, echt een lekkere metal plaat. nummer, hoe je het maar noemen wilt trash metal, werd er uh, door Ro net gezegd. En inmiddels heeft hij het pand weer verlaten. Maar goed, voor hem is het altijd even lekker om toch nog even wat, wat muziek te laten horen en live te spelen. Dus dat uh, zeggende gaan we nog even gauw verder. Want we hebben nog eh, wel wat eh, weg te draaien. Bijvoorbeeld deze band. dat is een beetje... Ja, Black Rose moest ik aan denken. Nou, oordeel zelf. Hier zijn de Box of Kings en Smoke on the Horizon. leuke is uh, dat dit eh, de nieuwe single van Where is. Eh, we kennen ze nog van Electric. En dit is de laatste single. Sunday. Um, ehm, en ze vestigen ook nog even de aandacht voor bijvoorbeeld hun eigen optreden op 4 september. Voorprogramma wel te verstaan van Inge van Kalker. En dat is geen onbekende, want die is bij Radio 2 al meerdere malen te horen geweest. En het is de zus van Carmine Calls. Dat eh, wisten we nog niet, maar het is toch wel degelijk het eh, geval. Ehm, tijd voor de EP die eh, afgelopen vrijdag is uitgekomen van Woord. Er staan hele mooie, wonderschone stukken op, zoals deze. Orange Plastic. fantastic orange plastic distorted and unsolved i find myself lost i'm tasting the symphony it's bitterness sweet glory dissolve me in your holy water what are we Shine. Maar we hebben wel eens eerder eh, wat werken eh, van hem eh, gedraaid. Maar dit is het meest recente van hem. Shirt en Sway. Ja, dat is leuk dat hij Shirt heet. Dat is dan de, Engelse verbastering van zijn Nederlandse naam Shirt. Daarvoor hoorde je Orange Plastic van Ward. En we gaan met een oude bekende verder. Want Michael Roethoff heeft ooit nog eens deel uitgemaakt van de Red 17. Deelnemers van de Rob Hakda Award en uiteindelijk ook winnaars. Maar hij is tegenwoordig actief onder een andere naam. Al lange tijd eerlijk gezegd. En dit is het laatste werk wat hij heeft uitgebracht. Namelijk onder de naam Myro. Dirty 30 featuring de PG, de vocalist. big 3-0 You're gonna need a fire hose Better keep it safe and close Cause when somebody wants to take over clothes Oh, whoa, please control the fire from a 30-year-old You thought you seen it all This ain't your final call that we have all the tools. Let's break all the rules. Everyone knows a man really gets thirsty when he hits his dirty 30. No more allowance from mom and dad. No more holding up my hands. No more sitting in the back of the class. Yelling teachers cause I'm failing all my exams. I want this to be over fast. The times, the dread are long gone. Adrenaline is such a turn on. Drop the curtains and open up the cage. Unleash the beast and let it rage. Yeah. als je op een gegeven moment ook een beetje eh, iets gaat eh, doen met eh, de Daily, de Daily Dutchie of wat dan ook. Is van een presentator op de, de zondag bij Indie Excel. De naam heet Cornio Vergeer. Die komt dagelijks met dingetjes. En dit vond ik ook iets bij hem. Jagar. Daar zit uh, Joep de Bode zit daar achter. Eh, ja, <laughs> voor mij is het nog uh, abracadabra. Maar hij zal er wel in thuis zijn, Conjo. Want die weet <laughs> bijna alles. in de bubbel heet dit nummer. En ik denk dat in Huizen Molenburg daar ook wel met de nodige interesse naar geluisterd is. En daarvoor hoorde je Myro met Dirty 30. Nou, het is weer voorbij deze um, Alternative FM. Volgende week heb ik twee Medepresentatoren. presentatoren Eén doet er maandelijks eh, mee met het eh, programma Roy Daardoor. Dat is Kees Meijsen. En de andere is de vader van, jawel, Paul en Frank Bond. Ja, Bond. Um, ehm, daar versluiter. Nou, het eh, kan bijna niet anders. Daar is hij nog een keer. Want ik weet dat er eentje zit te luisteren, Vink, ergens. Is antwoord. Iets met persvoorlichting. Gemeente antwoord. Nou, dan weet hij het wel. Verder met alleen.